Het dodental ligt daar nu boven de 70. In een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois kwamen zeker zes mensen om... nadat het dak was ingestort. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Bij een explosie in een appartementencomplex op Sicilië zijn minstens twee mensen omgekomen. Zeven worden er nog vermist, onder wie twee kinderen. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in Apache-software. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen kunnen worden geraakt. Het lek zit in software die bijna alle bedrijven gebruiken om bij te houden wie er inlogt op een website en wanneer. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. En hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs van beste actrice. Regisseur Jasmela Zbanic won beste regie. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio... waar hij programma's voor jongeren ging maken. Zo was hij presentator van Swing Express en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. In een interview noemde hij dat later zijn leukste tijd. Skip Voogd's voorkeur lag bij de lichte muziek uit Amerika en Frankrijk. Vanaf midden jaren 60 tot zijn vervroegde pensioen in 1995 werkte hij bij de NCRV. Het weer grijs vandaag, af en toe wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt zachte lucht aangevoerd. En daarmee wordt het ongeveer 11 graden vandaag. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer doorrijden, maar op de N201 vanuit Hoorn naar Hoofddorp is dat niet het geval, want de weg is dicht bij Schiphol.